Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanslag van woensdag in Washington heeft een leven geëist. Twee leden van de Nationale Garde, een man en een vrouw... werden toen onder vuur genomen door een Afghaan. De 20-jarige vrouw is nu aan haar verwondingen bezweken. De man ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Afghaanse schutter werd door een bewaker neergeschoten en is ook zwaar gewond. Israëlische agenten hebben in Jenin op de bezette westelijke jordaan twee Palestijnen doodgeschoten. Over de toedracht is veel discussie. Volgens Israëlische verklaringen gaat het om twee gezochte militanten... die probeerden te ontkomen of bevelen negeerden. Maar op videobeelden lijkt het dat de Palestijnen zich al hadden overgegeven... voordat ze werden doodgeschoten. De mobiele eenheid heeft gisteravond een einde gemaakt aan een anti-AZC-protest in Lisse. Zo'n 50 betogers stonden voor het gemeentehuis waarover asielopvang werd gepraat. Volgens de spreidingswet moet Lisse 140 opvangplekken realiseren, maar er ligt nog geen concreet plan. Toen de betogers vuurwerk afstaken, veegde de ME het plein schoon. De Britse zangeres Olivia Dean heeft voor elkaar gekregen dat Ticketmaster woekerprijzen compenseert. Ze klaagde op Instagram dat kaartjes voor haar tour door Noord-Amerika op Ticketmaster voor torenhoge prijzen werden doorverkocht. Het bedrijf maakt er nu een einde aan. Fans van Olivia Dean die meer dan de reguliere prijs hebben betaald... krijgen van Ticketmaster het prijsverschil vergoed. Tennisser Tellen Griekspoor is in opspraak geraakt... omdat hij komend weekend meedoet aan een demonstratietoernooi in Rusland. Het land van zijn vriendin, de Russische tennister Anastasia Potapova. Griekspoor is daar de enige westerse deelnemer. Minister van Buitenlandse Zaken Van Wil roept hem op om ervan af te zien op morele gronden.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 Zo. Hmm. Alleen bij ZFM. got to have a J-O-B. your baby by the hill and do the next thing that you feel. We were so in phase and I Dance. all days. We were cool on craze when I, you, and everyone we knew could believe, do sharing what was true.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 And you need her, and she needs you. Christ. When I, you, and everyone we knew do believe, to sharing what was true, oh, I said, that's all there's love. That's all there's love. That's all day. okay. I'm the one who took you for granted.